Die beginnen volgende week met het inenten van risicogroepen. Huisartsen mogen zelf de dagen bepalen waarop ze gaan prikken. Vaccinatie is niet verplicht. Mensen die in een risicogroep zitten hebben al een oproep thuis gekregen. Het zijn onder andere 60-plussers en mensen met suikerziekte of hart- en longproblemen. Het is nog onduidelijk of kinderen een prik tegen de Mexicaanse griep krijgen. Minister Klink wacht nog op een advies van de Gezondheidsraad. Het bedrijf Stanley Works, bekend van de mesjes, neemt concurrent Black Decker over. Stanley Works betaalt 4,5 miljard dollar en de overname moet begin volgend jaar zijn afgerond. Het nieuwe bedrijf gaat Stanley Black Decker heten en wordt het grootste bedrijf ter wereld in doe-het-zelf gereedschap en ijzerwaren. Belangrijkste reden voor de overname is de economische crisis. Het samenvoegen van de bedrijven zal veel kosten besparen, staat in een verklaring. Het is nog niet bekend hoeveel banen er verloren gaan. De Belgische premier Van Rompuy lijkt een goede kans te maken om president van de EU te worden. Volgens het Franse persbureau AFP hebben de 27 Europese lidstaten al consensus bereikt over Van Rompuy. Belgische media noemen hem een geschikte kandidaat, geschiktere kandidaat dan premier Balkenende of zijn Luxemburgse collega Jonker. Van Rompuy zou minder weerstand oproepen vanwege zijn bescheiden profiel. Zeven fietsen van Lance Armstrong hebben op een veiling in New York 1,2 miljoen dollar opgebracht. Het geld gaat naar Livestrong, het fonds dat Armstrong heeft opgericht voor de bestrijding van kanker. Het pronkstuk van de veiling was een fiets die door kunstenaar Damien Hurst was beschilderd. De fiets bracht 500.000 dollar op. Dat het weer nog vannacht aan de kust een bui.